Hij betaalt 500 euro. Het OM zegt dat het bewijsbaar is dat Hernandez eind september een klap en een kopstoot heeft uitgedeeld. Hernandez zegt dat hij onschuldig is, maar hij stemt toch in met de schikking om van de zaak af te zijn. Voor PVV-leider Wilders is hiermee de zaak afgedaan. Bij een verkeersongeluk in Peru zijn vijf Nederlandse toeristen om het leven gekomen. De bus botste frontaal op een vrachtwagen. Twee Nederlanders zijn zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in het zuiden van Peru bij de grens met Bolivia. De Nederlanders maakten deel uit van een gezelschap dat bezig was met een spirituele reis. Het gaat goed met de verkoop van personenauto's. In de maand november werden ruim 10.000 auto's meer verkocht dan in november vorig jaar. Dit jaar zijn tot nu toe 470.000 auto's verkocht. Volgens de autobranche is het consumentenvertrouwen toegenomen... en ook de fiscale voordelen van kleine zuinige auto's spelen een rol. Het duurzame zeilschip van oud-astronaut Wubbel Okkels is door vandalen tot zinken gebracht. Het jacht lag bij een scheepswerf in Groningen. De Ecolution heeft vele miljoenen gekost en is uitgerust met de allernieuwste technieken op het gebied van duurzaamheid. Zo kan het schip al zeilend energie opwekken die vervolgens wordt opgeslagen in accu's. De politie heeft geen idee wie er achter de actie zit. Nederland en België hebben zich in Zurich voor de laatste keer gepresenteerd als kandidaat voor het organiseren van het WK voetbal in 2018. De Nederlandse organisatie liet onder meer een filmpje zien waarin Cruijff, Pfaff, Gullit en Snijder in één team voetballen. Vanmiddag rond 4 uur maakt de FIFA bekend wie het is geworden. Andere kandidaten zijn Rusland, Engeland en Spanje en Portugal. Het weer in het hele land valt wat lichte sneeuw, maxima tussen min 3 en min 5 graden. Vanavond in het noordelijk kustgebied sneeuwbuien.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 Dit is 20 jaar ZFM. and see van ZFM. Via de kabel.